uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het leven gekost. Volgens de politie was de man aan het wandelen met drie anderen onder wie zijn ouders. Door de lawine viel de man meters naar beneden. Hij was op slag dood. De andere wandelaars konden pas na uren de hulpdiensten inschakelen... omdat ze geen bereik hadden met hun telefoon. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk en Horen. Volgens het landelijk bestuur zijn de lokale politici daar onvoldoende zichtbaar geweest op straat. Ook over SP'ers in 15 andere gemeenten is het bestuur ontevreden. Daar krijgen de politici nog tot begin oktober om aan te tonen dat ze de wijken ingegaan zijn. Acht op de tien bewoners van verpleeghuizen zijn positief over de manier waarop ze verzorgd worden, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zes op de tien zeggen gelukkig te zijn, maar één op de tien is ongelukkig. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleeghuiszorg, omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Facebook gaat de inhoud van duizenden advertenties die werden geplaatst door een Russisch bedrijf overhandigen aan de onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres. Mogelijk waren de advertenties onderdeel van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het bedrijf dat de advertenties had ingekocht... wordt volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten betaald door een bondgenoot van de Russische president Poetin. Het weer. Vannacht blijft het droog, minima tussen 7 en 11 graden.